Dit is Liesel Thomassen met het NOS-journaal. Het luchtruim boven Oost-Oekraïne had vorig jaar juli dicht moeten zijn voor de burgerluchtvaart. Dat zei voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... bij de presentatie van de vier rapporten over de ramp. Volgens hem was er voldoende aanleiding voor de Oekraïense autoriteiten... om het luchtruim boven Oost-Oekraïne te sluiten. Geen van de betrokken partijen heeft volgens hem de risico's onderkend. Op de dag van de crash vlogen in totaal 160 vluchten over het conflictgebied, zei Joustra. Volgens de onderzoeksraad staat vast dat het toestel is neergeschoten met een boekraket. De cockpit brak daardoor af, waarna het toestel in de lucht in stukken brak... en verspreid over een gebied van 50 vierkante kilometer neerkwam. De passagiers zijn vrijwel meteen overleden. Uit onderzoek blijkt dat de raket vanuit een gebied van 320 vierkante kilometer in Oost-Oekraïne is afgevuurd. Nader onderzoek is nodig om vast te stellen waar dat is gebeurd. Dat valt buiten het mandaat van de onderzoeksraad, aldus Joustra. Hij deed als aanbeveling dat staten die verwikkeld zijn in gewapende conflicten meer moeten doen om de burgerluchtvaart te beschermen. Daarnaast moeten staten, luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen meer informatie uitwisselen over conflictgebieden en mogelijke bedreigingen bedreigingen voor de burgerluchtvaart, vindt de Raad. Het Openbaar Ministerie in Duitsland begint een onderzoek naar demonstranten van Pegida... die gisteren bij een betoging galgen voor bondskanselier Merkel... en vice-kanselier Gabriel met zich meedroegen. Er is met afschuw gereageerd op de actie. De fractievoorzitter van Merkels partij zei dat er grenzen zijn overschreden. De minister van Familiezaken noemde het volstrekt onaanvaardbaar. Pegida-voorman Lutz Bakman noemde de ophef overdreven. Volgens hem ging het om een grappig knutselwerk. Pegida protesteerde in Dresden tegen wat ze de islamisering van Europa noemt. Het weer, toenemende bewolking, ook hier en daar zon bij een graad of 10. Morgen trekken buien over het land en het wordt dan 7 graden.